Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De presentatie van het langverwachte Duitse immigratieplan is plotseling uitgesteld. Minister Seehofer zou het masterplan met 63 maatregelen morgen presenteren... maar hij is teruggefloten door bondskanselier Merkel. Seehofer wil bepaalde groepen asielzoekers aan de grens weigeren. Merkel vindt dat iedereen tot de asielprocedure moet worden toegelaten. Het afblazen van de presentatie wijst erop dat het conflict in de Duitse coalitie hoog is opgelopen. Een Italiaanse rechtbank heeft een Pool veroordeeld voor de ontvoering van een Brits fotomodel. Hij dreigde de vrouw van 20 te veilen als seksslavin. Ze zou worden verkocht aan de hoogste bieder als ze niet in staat was om 300.000 euro los te krijgen. Na zes dagen liet de Pool de vrouw vrij. Hij vertelde de rechtbank in Milaan dat het Britse model vrijwillig aan de ontvoering had meegewerkt om beroemd te worden, zoals in de film By Any Means. Maar de rechter geloofde daar niets van en veroordeelde de man tot 16 jaar en 9 maanden cel, iets hoger dan de eis. Op Schiphol zijn vorige week 440 beschermde orchideeën onderschept. Een Peruaans echtpaar is aangehouden voor het smokkelen van de planten. Het stel was onderweg van Peru naar Duitsland. Bij de controle van hun bagage op Schiphol werden de bloemen ontdekt in drie koffers en een sporttas. Orchideeën zijn beschermd. Wie ze mee wil nemen moet kunnen bewijzen dat ze legaal verkregen zijn en niet bijvoorbeeld zijn geroofd uit de natuur. Het Alfa College in Hogeveen gaat woensdag toch geen schoolshooting naspelen. De oefening wordt uitgesteld omdat er veel verontwaardigde reacties op kwamen. Het idee was dat er iemand dreigend door de gangen zou lopen. De scholieren moesten dan in hun lokaal blijven, zich verstoppen en de deur op slot doen. Veel ouders vonden dat met de oefening onnodig angst zou worden gezaaid. Het weer, in Limburg de komende uren kans op een bui. Morgen eerst vrijwel overal wolkenvelden en soms wat lichte regen. Later op de dag breekt op veel plaatsen de zon door.